Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Chinese politie heeft twee bureaus in Nederland geopend. Volgens China zijn het servicekantoortjes, maar RTL Nieuws en Follow the Money hebben aanwijzingen dat ze worden gebruikt om Chinezen in Nederland in de gaten te houden. Zo kreeg de student Wang een dreigtelefoontje. En uh, he say uh, his uh, Chinese overseas uh, police service China. China mag helemaal geen politiebureaus opzetten in Nederland. Je hoort een verslaggever van RTL Nieuws. China heeft Nederland nooit geïnformeerd over het bestaan van deze politiekantoren. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwt ze als illegaal. Het ministerie gaat nu bekijken wat deze kantoortjes precies in Nederland doen... en zal daarna gepaste actie ondernemen. Zo zijn woordvoerder. In bijna twee jaar tijd zijn ruim 5600 migranten doodgegaan tijdens hun tocht naar Europa, zegt de VN. Vooral tussen Noord-Afrika en Italië kwamen veel mensen om. De sterfgevallen gebeurden niet alleen op zee, ook de pushbacks maakten slachtoffers. Dat is het terugduwen van migranten met geweld. Dat mag eigenlijk niet, maar sommige landen doen dat toch. In Amsterdam zijn bakstenen naar treinen gegooid. Vandaag en gisteren zijn er zo acht treinen flink beschadigd. Zo zitten er barsten in de ramen. NS heeft camerabeelden en de politie gaat uitzoeken wie dit heeft gedaan. En deze artiest verbreekt record na record. Ja, Taylor Swift gaat hard met haar nieuwe album Midnight. Vrijdag kwam die nieuwe plaat uit en het leverde haar op Spotify al meest gestreamde album en meest gestreamde artiest in één dag tijd op. En nu heeft ze ook nog een record te pakken. In een paar dagen tijd zijn er een half miljoen platen verkocht. Het vorige record stond op naam van Harry Styles. Hij kwam in de eerste verkoopweek niet verder dan 181.000 exemplaren. Het weer, als het goed is, overal droog. Komende nacht wordt het niet kouder dan een graad of 9. Morgen in Limburg een buitje, verder zon en wolken en het wordt 17 tot 20 graden.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 And as the beauty of the universe unfolds, what joy the pleasure then of truth revealed, limitations then unsealed. This is the Almighty's gift to you in order for the bird to fly. The seven deadly sins must die. And then the seven walls will fall. The bird will answer to the call. Its wings will spread and hearken to the Prince of Peace's voice. One's heart will surely then rejoice, engulfed by love and peace and beauty, truth and right. And then the day will pass, unshackled by the things that make one over dime. This is the Almighty's gift. This is the Almighty's gift to you. Het zijn eh, gespannen, roerige en emotioneel geladen dagen. Hoogste tijd dus om stoom af te, blazen, eh, stoom af te blazen en de, de batterij opnieuw op te laden. Waar kan dat beter dan hier bij ZFM Jazz? Het eh, wekelijkse jazzprogramma. Iedere zondagochtend live vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Ehm, ja, over blazen gesproken. Het eerste uur gaat mijn speciale aandacht uit naar trompetisten, Vlugelhoornspelers, Wat een mengeling van eh, ingetogen, relaxte en opwindende klanken zal opleveren. Terwijl ik het tweede uur eh, enkele pianogoden aan het bod zal eh, laten komen... alsmede enkele Nederlandse jazzartiesten de revue zal laten passeren. Daarnaast krijg je nog wat Latin jazz, wat blues. Al met al weer een uitzending vol soulvolle jazz... met hier en daar een vleugje blues... zoals je van mij inmiddels wel gewend bent. Ik eh, begon met Bruce Harris, de trompetist uit de Bronx, New York... die de afgelopen tien jaar met succes een eh, muzikale loopbaan heeft eh, weten op te bouwen. Onder andere door samenwerkingen met Harry Connick Jr., Tony Bennett, Lady Gaga, Rihanna... Eh, in 2021 bracht hij zijn tweede album als bandluider uit de Soundview geheten. En daar zijn ook twee vocale bijdragers te vinden van Samara Joy. Die eh, talentvolle Amerikaanse zangeres, wiens werk ik hier ook wel eens eh, heb gedraaid. Het nummer heette A Bird of Red and Gold. en dat is trouwens <clears throat> oorspronkelijk van de hand van de welbekende pianist Barry Harris. Geen familie van Bruce Harris overigens. Um, Also, a warm welcome to our fans across the globe, in particular our listeners in Taiwan, the sovereign and democratic island. gemaakt in 2021 in de Bethlehemkerk in Amsterdam. Van Angelo eh, Verploegen op flugelhorn en Ed Verhoef op eh, Gibson gitaar in het welbekende Moon River. Een, uh, te vinden op een warmbloedig liefdevol album gevuld met instrumentale vertolkingen van vocale songs. Ideaal voor de zondagochtend of juist de late uurtjes. op die plaat doet trouwens ook bassist Erik van der Westen nog mee. Het is een ode aan de nacht geheten eh, When Night Falls. Een ode in al haar facetten van de schemering tot aan de morgenstond. Een vrij album. FM Jazz. Hubbard. Die behoeft natuurlijk geen introductie. Een van de trompetgrootheden die in de jaren 60 eh, opstond. Na eerst een eh, jazz messenger bij Art Blakey te zijn geweest. Het nummertje heette Father and Son en was onderdeel van een aantal opnames uit 1962... die op eh, onverklaarbare redenen tot ver in de jaren 60, eh, ik bedoel eh, ver in de jaren 80 eh, volgens mij, of 70, op de plank bleven liggen bij Blue Note. En dus uiteindelijk veel later pas werden gepubliceerd onder de naam Here to Stay, Freddie Hubbard, de trompetist. En die werd daarbij bijgestaan door ja, bekende grootheden als Wayne Shorter, Cedar Walton op piano, Reggie Workman op bass en Philly Joe Jones, ehm, de, de, de drummer. En dat werd gevolgd. Ja, dat zou bijna zijn zoon kunnen zijn. Uh, Jackson Method. Maar hij komt uit, de Verenigde, eh, uit het Verenigd Koninkrijk. Een jonge hond. Die eh, liet zich in eh, de song Matador inspireren door Spanje... maar ook eh, door de Amerikaanse trompetist Christian Scott, denk ik. Maar ik vermoed dat hij ook wel naar die Freddie Hubbard geluisterd heeft... die Jackson Method. Ehm, ja, dat nummer <clears throat> Matador is te vinden op een fenomenaal debuutalbum... Travel in a Confined Space. Dat kwam ergens in 2021 uit. De opnames eh, werden gemaakt in 2020. En uit de titel Travel in a Confined Space kun je opmaken dat die werden opgenomen. Dat die werden gemaakt, die eh, recordings onder de beperking van de coronamaatregelen in 2020. Ja, u merkt wel, of je merkt wel, ik heb een beetje last van eh, mijn keel, van mijn stembanden. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan gewoon verder hier bij ZFM Jazz. ster aan het firmament. Chad McCullough, woonachtig in Chicago... maar ook wel eh, regelmatig te vinden in Europa, vooral in België... omdat hij veel heeft eh, samengewerkt met de Belgische pianiste Bram Wijters. Een uh, melancholisch nummertje getiteld Grace at the Gravel... or Grace at the Gallows... van zijn fraaie laatste album Forward. Dus die Chad McCullough, de trompetist. En dat eh, werd gevolgd eh, ja, door nog meer melancholie. De love theme from Chinatown uit de film Chinatown. Door miljoenen gezien, gehoord en eh, geabsorbeerd. een van de meest bekende trompetsolo's, misschien wel wereldwijd, van een trompetist. Die letterlijk en figuurlijk voornamelijk achter de schermen bezig was. En dan heb ik het over Owen Razy. Een studiomuzikant die werkte voor MGM en allerlei filmorkesten. En die is op tientallen filmtracks eh, te vinden met zijn trompetspel. Denk aan eh, Ben Hur, An American in Paris... Singing in the Rain, Taxi Driver. Maar hij speelde ook op albums van Frank Sinatra, Mel Tormé en eh, Nat King Cole. Dus Ian Razy, ehm, ja, je kunt wel zeggen dat is een van de meest bekende, onbekende trompetisten ooit. that love's not around Still it's uncomfortably near My old heart ain't gaining no ground Ever since my angel eyes innocent mm, They glow unbearably bright Need I say That my love is misspent On angel eyes tonight the drinks and the laughs are on me. Pardon me facts uncommonly clear. I've gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I naar mijn programma luisteren... weet inmiddels dat ik een eh, behoorlijke fan ben van de zanger Mark Murphy. Hier te horen in zijn broeierige uitvoering van Angel Eyes. Ook bekend in de versie van eh, Frank Sinatra. Maar eh, ja, naar mijn mening doet deze uitvoering van Mark Murphy niet onder voor die eh, van eh, Frank Sinatra. En dat is mede te danken aan de ondersteuning door een ijzersterke blazersselectie uh, sectie, bestaande onder andere uit Clark Terry en Blue Mitchell op trompet. En dat is te vinden op het album Raw van die Mark Murphy uit het begin jaren 60. Ehm, zoek je een plaat met eh, alleen maar topblazers. Dus dan zeggen, eh, zou ik zeggen, kijk dan ook eens naar eh, Art Farmer's Brass Shout uit 1959. Art Farmer is ook nog Weer is zo'n formidabele trompetist... die nooit in de spotlights heeft gestaan... zoals een eh, Miles Davis of eh, Freddie Hubbard. Maar die tot op eh, latere leeftijd albums van hoge kwaliteit wist te produceren. En hij is eigenlijk ook een van de pioniers in de jazz op de flugelhorn. Dus hier hoor je Art Farmer met zijn band Five Spot After Dark. <laughs> daar op de gedempte eh, trompet. En verder waren er op dat album uh, Brass Shout nog eh, de volgende toppers te vinden. Jimmy Cleveland en Curtis Fuller op trombone. Lee Morgan op trompet ook. Philly Joe Jones weer, daar heb je hem weer, de drummer. En Julian Watkins op, op Franse Hoorn heet dat. Ehm, ja, geweldig album. Brass Shout uit 1959. Art Farmer. <clears throat> Dan brengt ons bij eh, Nelson Williams. Eh, de man eh, die speelde in, vlak na de oorlog in de orkesten van Duke Ellington volgens mij. En Billy Eckstein. Maar uiteindelijk belandde in Europa, in Parijs, ergens in de jaren 50. En een, een Nederlandse schone tegen het lijf liep. zich vestigde in de buurt van Den Haag. En regelmatig speelde met de Dutch Swing College Band. De trompetist Nelson Williams in het nummertje Scheveningen Blues. Soprano saxofoon, Dim Casper. Trombone. each time you get hit. Jazz, jazz, jazz, nothing but soul. ZFM Jazz. Nelson Williams, de Amerikaanse trompetist, hoorde je daar dus net met de Dutch Swing College Band. Eh, opname ergens 1957, meen ik. En hij introduceerde zelf een gedeelte van die band met onder meer eh, Jan Mox op clarinet. Um, ehm, ja, die Nelson Williams die bleef volgens mij in Nederland wonen. Uh, sticht hier een gezin. zijn kinderen zitten allemaal in de entertainmentindustrie hier in Nederland, voor zover ik weet. helaas kwam hij zelf vrij vroeg te overlijden, 1973, op eh, ja, iets van 56-jarige leeftijd. Nelson Williams. is eh, nog zo'n ongekroonde koning van de trompet... brak in de jaren 70 door in de band van eh, Herbie Hancock... maar maakt sinds die tijd al eh, decennia lang puikenalbums zonder eigen naam. En dit was zijn uitvoering van het welbekende A Smile... en het origineel stamt uit de film The Great Dictator Charlie's, eh, eh, eh, Charlie Chaplin's aanklacht, satirische aanklacht uit 1940 tegen Hitler, Mussolini en het fascisme. Het leek me wel actueel weer met die maloten daar in Moskou en Beijing. Dus Eddie Harrison te vinden op zijn album Shuffle and Deal. Dat is geweldig album. Eh, we zitten alweer tegen het einde van het eerste uur. Ga niet weg. Het tweede uur belooft ook eh, eh, geweldig te worden met veel fraaie muziek. Dan gaan we wat onbekende, miskende talenten pianotalenten belichten, Latin jazz spelen, de top 2022 cover-up, van alles en nog wat. genieten dus. Ga niet weg. Neem even een versnapering. En ik hoop dat ik je zo weer tegenkom. Ik ga eruit met Clark Terry. Zijn naam viel al. Um, eerder eh, in het programma. <clears throat> zijn debuutalbum als bandleider kwam uit in 1955. Dat was eigenlijk eh, onder eigen naam. Maar er staat één nummer op, dat is ehm, ja, vrij bijzonder. Een soort van eh, proto-drum en bass. Een hele hypnotiserende groove. een nummer gemaakt eigenlijk door Quincy Jones. een nummer van Quincy Jones. Maar dus gespeeld door Clark Terry. Met Oscar Pettiford op bas. Uh, ja, luister er maar naar. Swahili en uh, Art Blakey op drums. geweldig nummer. ZFM Jazz. Mm, ja, we zijn er bijna. Dit was Clark Terry met de Swahili.